Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De coalitiepartijen zijn het eens geworden over het terugdringen van de asielinstroom. Aan het begin van de nacht waren ze eruit... na ruim acht uur overleg in het Katshuis met premier Schoof. De inhoud van de zogenoemde asieldeal wordt later vandaag bekendgemaakt... na de ministerraad was al duidelijk dat er geen noodrecht wordt ingezet... maar dat het kabinet een spoedwet zal maken met vergaande maatregelen... die door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Over de inhoud daarvan zijn de partijen het nu eens. Volgens bronnen zijn er duidelijkere afspraken gemaakt... over het afschaffen van de spreidingswet... en van de plicht voor gemeenten om statushouders een woning te geven. President Poetin ontkent niet dat er Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Tot nu toe deed het Kremlin deze berichten af als nepnieuws. Maar tegenover journalisten gaf Poetin de afgelopen dag een ontwijkend antwoord. De militaire samenwerking met Noord-Korea is onze zaak, zei hij. Oekraïne beweert dat er al zo'n 12.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn... van wie een aantal al zou zijn ingezet tegen Oekraïnse militairen in de Russische regio Koersk. In de VS komen de broers Menendez, die tot levenslang zijn veroordeeld voor de moord op hun ouders, waarschijnlijk vrij. De hoofdaanklager in Los Angeles wil dat hun straf wordt omgezet in 50 jaar cel, waardoor ze meteen voorwaardelijk vrij kunnen komen. Lyle en Eric Menendez schoten hun ouders in 1996 dood. Ze waren toen 18 en 21 jaar. Ze deden het naar eigen zeggen om te voorkomen dat ze door hun ouders zouden worden gedood. De vader zou Eric ook hebben misbruikt. De zaak kreeg dit jaar veel aandacht door een serie op Netflix en een documentaire. Veel familieleden pleiten al jaren voor vrijlating van de broers. Het weer. De nacht verloopt droog en zacht. Het wordt niet kouder dan 8 tot 12 graden.